En als het nooit goud vindt, dan pleeg ik een moord. Ik mis liever de kraan dan mijn Radio Noord. Ik mis liever de kraan dan mijn Radio Noord. Mooi buurman, mooi buurvrouw, bij ons knapt een stop. I zitten toch te luisteren, schoot midden de kop. Ik ben typelzinnig en gitjes van de koord. Ik mis de kraan dan mijn radio Noord. Ik de kraan dan mijn radio Noord. Man, man, man, wat een bouw.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 Radio Noord.